4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer inwoners van Argentinië en Uruguay hebben weer stroom... na de enorme storing van gisteren. In totaal zaten tientallen miljoenen mensen uren zonder stroom. Volgens een van de betrokken energiebedrijven zat het probleem in een schakelstation tussen twee elektriciteitscentrales aan de kust. Alle andere energiecentrales schoten daardoor in een soort veiligheidsstand, met als gevolg dat de stroom uitviel. Treinen kwamen stil te staan, er ontstond een verkeerschaos... doordat verkeerslichten niet meer werkten en winkels sloten hun deuren. Vliegtuigbouwer Boeing erkent dat er fouten zijn gemaakt in het omgaan met de problemen rond de 737 MAX. De topman zegt dat de communicatie beter had gemoeten. Het waarschuwingssysteem in de cockpit van de 737 MAX deed het niet goed, waardoor twee toestellen neerstortten in Indonesië en Ethiopië. Volgens de Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart heeft Boeing de problemen zeker een jaar stilgehouden. Het bedrijf belooft voortaan open te zijn. Vijf kandidaten die de Britse premier mee willen opvolgen... hebben gisteravond een tv-debat gehouden. Er was één opvallende afwezige, Boris Johnson... die de meeste kans lijkt te hebben om de conservatieve partij te gaan leiden... en premier te worden. Hij was bang dat een debat met zes kandidaten zou uitlopen op een cacophonie. Tegenstanders vroegen zich af hoe Johnson straks met 27 EU-landen wil gaan onderhandelen... als hij nu zo'n debat niet eens aandurft. Volgens de BBC was er geen duidelijke winnaar. Terwijl het debat bezig was, werd bekend dat de minister van Volksgezondheid, Matt Hancock... de kandidatuur van Johnson steunt. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 27 in het binnenland. Dinsdag zomers warm met in het oosten kans op een onweersbui. Woensdag wordt het lokaal 30 graden. Ook dan later op de dag regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe lief.